omdat ze niet meewerkten aan een onderzoek. Ze moeten ieder 150.000 euro betalen... De NMA begon in 2007 een onderzoek naar mogelijke overtreding van de mededingingswet van het bedrijf, waar de twee ex-directeuren hadden gewerkt. Ze hebben verschillende keren geweigerd vragen van de NMA te beantwoorden, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. De NMA heeft daarom de boetes van 150.000 euro uitgedeeld. Van welk bedrijf de twee directeur waren is niet bekendgemaakt. In de Spaanse stad Pamplona is bij het stierenrennen een dode gevallen. De man werd door een stier in zijn nek en long gestoken. Zeker drie andere mensen werden op de hoorns genomen en vertrapt. Raakten zwaar gewond. Zes anderen hebben lichtere verwondingen. Tijdens de jaarlijkse San Fermin-feesten in Pamplona... lopen een week lang ochtends stieren door de straten. Vooral jonge mannen uit Pamplona en toeristen probeerden de dieren voor te blijven. Stierenrennen leidt ieder jaar wel tot ongelukken... maar in 2003 was er voor het laatst een dode bij gevallen. In Rotterdam zijn vanochtend de definitieve plannen gepresenteerd van het gebouw De Rotterdam. Het komt aan de oever van de Maas te staan en moet een oppervlakte van 160.000 vierkante meter het grootste gebouw van Nederland worden. Het idee voor het gebouw bestaat al zo'n 10 jaar, maar het is nog nooit aan, van de grond gekomen. Volgens de projectontwikkelaar is de bouw nu wel haalbaar omdat de bouwprijzen door de recessie omlaag zijn gegaan. Het gebouw is ontworpen door Rem Koolhaas en bestaat uit drie torens van 150 meter hoog. Er komen onder meer een hotel, winkels, kantoren en restaurants in. Totale kosten voor het project 340 miljoen euro. Het weer, vooral vanochtend regen, het meest in de noordoostelijke helft van het land. Vrij veel wind en een graad of 18.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 Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan. Van Coordate Mensen in Nood, Free Voice, Stichting Vluchteling en UNHCR. Het project is helemaal gefinancierd door de Postcode Loterij.